Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kabinet Rutte 4 leeft nog, maar of dat zo blijft is nog maar de vraag. Gisteravond en vannacht is er weer gepraat over de asielcrisis. Maar de partijen zijn er nog niet uitgekomen. En je hoort aan minister Schouten van de ChristenUnie ook wel dat de kou niet uit de lucht is. Wij voeren hier gewoon inhoudelijke gesprekken. En dat doen we ook met vier partijen die echt eh, kijken met elkaar van eh, wat kan er en wat is er mogelijk. Eh, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar positiever gestemd? Ik ga er geen kwalificatie aan geven. De druk zit er flink op. De VVD heeft een harde deadline gesteld, namelijk de zomervakantie. En die begint vandaag. Bij twee schietpartijen in Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde ongeveer tegelijk op een bedrijventerrein. De dader of daders gingen er vandoor. Er is met een helikopter naar ze gezocht, maar ze zijn nog niet gevonden. En het wordt druk op de weg vandaag en morgen, zegt de ANWB. In ons land begint de zomervakantie dus in de regio Midden. Dat is heel Zuid-Holland. En ook delen van Gelderland, Utrecht, Flevoland en Brabant kan dus aansluiten worden op de wegen niet alleen in ons land... maar natuurlijk ook op de Route du Soleil in Frankrijk en andere vakantielanden. En op vakantie toch je werkmail checken of reageren op appjes in de werk-WhatsApp-groep. 70% van de werkende jongeren is in hun vakantie toch bezig met werk. blijkt uit onderzoek van vakbond FNV Young and United. Ze keken ook waarom jongeren dat doen. De belangrijkste reden daarvoor is omdat ze het gevoel hebben dat het van ze wordt verwacht. Eh, er is bijvoorbeeld een bepaalde cultuur op de werkvloer. Iedereen doet het, dus dan is het een beetje gek als jij het niet doet. En heel veel mensen vinden het ook heel moeilijk om het werk los te laten. Het is bijvoorbeeld best wel moeilijk om nee te zeggen tegen je baas. Maar ook de angst om bijvoorbeeld iets te missen. Dus echt een gevoel van, eh, van FOMO. Maar als je toch met werk bezig bent tijdens je vakantie... dan zorgt dat in 88% van de gevallen voor stress. Misschien dus toch maar je telefoon uitzetten als je op het strand ligt.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 Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's is peeking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. figure with you We'll go to a cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall.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 starting under the streetlights. The scene is beating. back on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man taking off a sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance.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 Meer dan 80 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben last van rookvergiftiging. Nederlanders hebben dit voorjaar een stuk minder geld uitgegeven in winkels. Daartegenover staat een stijging van de uitgaven in de horeca. Dat blijkt uit betalingsgegevens van klanten van ING.